Een jongetje van 5 raakte zwaar gewond. Buurtbewoners zeggen tegen RTL Nieuws dat de kruising waar het gebeurde hartstikke gevaarlijk is. Ja, het is altijd natuurlijk een vervelende situatie op die weg geweest met die busbanen. Want je weet niet hoe hard ze rijden, ze toeteren vaak. Er is best wel vaak veel verkeer, veel verschillend verkeer ook dubbele busbaan. Misschien moeten ze meer borden of een stoplicht neerzetten of zo. De politie onderzoekt wat er nog precies gebeurd is. In de bus zaten veel mensen en die zijn allemaal opgevangen door slachtofferhulp. Het gaat nog wel eventjes duren voordat de rechtszaak over de moord op Peter R. de Vries kan beginnen. Komt omdat het Openbaar Ministerie denkt dat ze binnenkort nog een verdachte gaan oppakken. Er moet nog van alles worden onderzocht, er moeten getuigen worden gehoord en de zaak wordt dus steeds groter en groter. Dat kost tijd met al die verdachten en de verwachting is dat pas begin volgend jaar het proces inhoudelijk plaatsvindt. Stop met het bedreigen van Haley Bieber. Die oproep doet Selena Gomez op Insta. Ze is klaar met de online haat tegen dat model. Haley is de vrouw van Justin Bieber en dat is weer de ex van Selena Gomez. Sommigen denken dat mensen haar daarom bedreigen. In Engeland kan je de finale van het Songfestival straks in de bios kijken. Maandag gaan de tickets voor alle shows in de verkoop. Omdat die waarschijnlijk zo uitverkocht zijn... gaan 500 bioscopen in het land de finale uitzenden. En of je die hier ook in Nederland in de bios kan zien, dat weten we nog niet. En op veel plekken zijn er nog altijd strenge stikstofregels, ook in Drenthe. En dat heeft gevolgen voor de traditionele paasvuren. Al mogen een hoop brandstapels nog steeds in de fik, zegt deze verslaggever van de regionale omroep. Met name de paasvuren die al voor 1994 werden georganiseerd. Daar gelden nog de oude regels voor, dus die hoeven niet rekening te houden met de stikstofregels. Voor de nieuwere paasvuren gelden die nieuwe stikstofregels wel, dus daar moet een stikstofberekening plaatsvinden. Maar de gemeenten en de provincie hier die vinden die paasvuren zo belangrijk dat ze de organisatoren daarmee een handje gaan helpen. Ja, zo gaat de provincie de kosten van zo'n stikstofberekening betalen. En helpen ze de organisatoren ook met de berekening zelf. Krijg je nog het weer, vooral zon en wolken. Maar voor het zuidoosten geeft het KNMI code geel af voor onweer, hagel en ook zware windstoten. Vanavond en vannacht kan het nog wat gaan plensen. Morgen wordt het een graad of 12 en is er een mix van zon en wolken. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het is een drukke spits. De meeste vertraging is er door ongelukken of de nasleep daarvan. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam heb je 20 minuten oponthoud tussen Baren en Muiden. Na een ongeluk is er één rijstrook dicht. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam heb je een half uur vertraging tussen Breukelen en Apkoude. En op de A4 is het ook nog heel druk. Van Den Haag naar Amsterdam is de vertraging een kwartier voor knooppunt De Nieuwe Meer. En richting Den Haag heb je een half uur tijdverlies tussen Schiphol en Roelofarensveen. Verder sta je in de file op de A27 van Gorkum naar Almere...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 Van Meijeren reed eind 2021 op een deelscooter door rood. Ook had hij op dat moment geen rijbewijs. De politie in Gelderland heeft een foto gepubliceerd van een dode vrouw... die gisteren werd gevonden in een bos in de buurt van Apeldoorn. De recherche weet niet wie het is en hoopt dat iemand haar herkent. De onrust in de financiële sector leidt op de effectenbeurzen opnieuw tot koersdalingen. Het aandeel Deutsche Bank stond in de loop van de dag 11% lager. ING leverde zo'n 4% in, ABN AMRO zo'n 2%.